NOS Nieuws van 3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff gaat bekijken of hij vluchtelingenkinderen... die alleen vastzitten in kampen in Zuid-Europa naar Nederland kan halen. Maar hij wil zich niet vastleggen op een aantal of een termijn. Dat zei hij in de Tweede Kamer... naar aanleiding van een plan van D66, de SP, ChristenUnie en GroenLinks. De vier oppositiepartijen vinden de situatie van die kinderen zo schrijnend... dat Nederland moet helpen... De partijen vinden dat er voor het eind van dit jaar zeker 750 kinderen naar Nederland moeten komen. Tegen een Nederlander die in een Belgische supermarkt zuur over het gezicht van een vrouw zou hebben gegooid, is 20 jaar cel en 15 jaar tbs geëist. Het slachtoffer en de supermarkt eisen ook een schadevergoeding van miljoenen. De Nederlander werd vorig jaar in Frankrijk opgepakt. Hij zou een maand daarvoor in een Delhaize supermarkt in Antwerpen een schoonmaakster hebben overgoten met een bijtende stof. De vrouw raakte zwaar gewond en moest in een kunstmatige coma worden gehouden. De man had Deleuze het jaar ervoor afgeperst en al gedreigd met een zuuraanval. Terreurverdachte Salah Abdeslam heeft tijdens een zitting voor een rechtbank in Parijs opnieuw gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht. Ook bij eerdere gelegenheden hield hij al zijn mond. Abdeslam wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs op 13 november. Daarbij kwamen naast een aantal aanslagplegers 129 mensen om het leven. In maart werd hij opgepakt, waarna hij werd uitgeleverd aan Frankrijk. In Den Bosch is een man opgepakt voor een verkrachtingszaak van 19 jaar geleden. Hij zou in 1997 een gehandicapte vrouw hebben verkracht. De verdachte van 42 liep tegen de lamp door een DNA-onderzoek. Twee jaar geleden moest hij DNA afstaan toen hij werd veroordeeld tot een taakstraf. Dat DNA bleek een match te zijn met bewijsmateriaal dat destijds na de verkrachting werd gevonden. Het weer, veel zon, alleen soms wat sluierwolken. Het is 24 tot 29 graden. Morgen iets koeler met 21 tot 24 graden. Verder flink wat zon en droog. Zaterdag is er meer bewolking, maar dan blijft het opnieuw droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging ten zuiden van Amsterdam op de A9 naar Alkmaar. Er is een ongeluk gebeurd bij Aalsmeer. De weg is afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen.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 En de continuïteit van uh, de daverende donderdag is weer helemaal eh, verzekerd. Want Hans is binnen. Ja, oké. Dus van 4 tot 6 weer lekker live. We beginnen even met een plaat die in vorige uur niet is gedraaid. En die wil ik toch even laten horen. De Eagles met Live in the Fast Lane. En daarna Steppenwolf met Magic Carpet Ride. Veel plezier het komende uur. waren eh, de Eagles met Live in the Fast Lane van, het, eh, van de LP Hotel California. Geschreven door Joe Walsh, Glenn Frey en Don Henley. Zijn we toe aan de LP The Second van Steppenwolf. En dat betekent Magic Carpet Ride. Steppenwolf met eh, een nummer van de LP, The Second. En dat was de Magic Carpet Ride. En eh, de allerbeste van Steppenwolf was natuurlijk Born to be Wild. Dit was 1968. We gaan naar 1984 naar Pat Benatar en haar grootste hit, Love is a Battlefield. Love is the Battlefield. En dat was Pat Benatar uit 1984. Eh, en dan zijn we alweer toe aan een top 100 hit uit het jaar 1972. En die komt van eh, Hurricane Smith. Maar die kennen we ook onder de naam Norman Smith. En hij was technicus bij The Beatles onder andere. Maar onder zijn naam Hurricane Smith had hij in 72 een top 100 hit. Oh babe, what would you say? top 100 is uit 1972, Hurricane Smith en Oh Babe, What Would You Say. In het eerste uur hadden we de Crickets zonder Buddy Holly met eh, de tip van Willem, weet je nog, met uh, eh, t-shirt. Maar nu hebben we Buddy Holly met de Crickets uit 1958. Hier is Heartbeat. heartbeat Why do you miss when my baby kisses me? There's a love kiss day in my memory. Little pat, I know that new love thrills. skip beat sign. Fiddle it and sing to me love story. 58 Buddy Holly en Heartbeat. We gaan het nu eventjes eh, twee keer over eh, Buddy... Nee, niet over Buddy hebben. Over Billy Swan hebben. Eerst als zanger en componist. En daarna als producer. Hier is Billy, Billy als zanger met I Can Help. Bijzonder is, eh, Billy was eigenlijk eerder producer dan zanger. Want deze kwam uit 1974. En de volgende plaat die we gaan draaien, die komt van een LP. Die heeft hij geproduceerd in 1969. Eh, die was van Tony Joe White, die LP. En die heette Continued. En daarop stond Roosevelt and Ira Lee. Art ah, is about two kids. They're sitting down by a river in a swamp. They're sitting down on the One of them is kind of a big fella, and the other one is a, a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for the night. And anything the big guy says on, the little guy's far because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee. say yeah. chick. Oh, the river was dark and muddy. Swamp Rock van eh, Tony Joe White van zijn LP Continued was dit Roosevelt en Ira Lee. Zijn we toe aan een eh, dubbele track van de Beatles van de LP Help. Twee nummers vandaag, één geschreven door uh, componist George Harrison, You Like Me Too Much. En de andere is geschreven door John en Paul, maar eigenlijk is het gewoon een nummer van Paul McCartney. Tell Me What You See, The Beatles. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight. Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me, and you know it's true. Cause you like me too much, and I like you. You've tried before to but you haven't got the nerve to walk out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me, and you know it's true. Cause you like me too much, and I like you. candid, I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me, cause it's true. Cause you like me too much, and I like you. you you like me too much and I like you. Cause you like me too much and I like you. If you let me take your heart I will prove to you we will never be apart if I'm part of you. Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Big and black the clouds may be time will pass away. If you put your trust in me, I'll make bright your day. Look into these eyes now. Tell me what you see. Don't you realize now? What you see is me. Tell one more time. How can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me. to me one more time. How can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me. hadden het al eerder over geweldige LP's. Bijvoorbeeld de Visitors van eh, ABBA. Dat is eh, wat je noemt. En eh, die term heeft Felix Meurders geloof ik in het leven geroepen. Een standaard LP. En dat is deze ook van de Dire Straits. Brothers in Arms uit 1986. Ook een standaard LP. Die moet je gewoon in huis hebben. Dit was Why Worry van die LP. En de volgende is trouwens ook wel een standaard LP. Music from Big Pink. Hier is de, bank, de band met The Weight. shook my hand. a common coming in the day. de band van de LP Music from Big Pink. En het nummer heette The Wait. Nou hebben we even eh, een half uurtje zeg maar, klasse muziek gedraaid achter elkaar. En nu gaan we weer even wat gezelligs draaien. Uit 1966, compositie van Bobby Goldsboro. Het gezongen wordt door Dave Barry. Hier is If You Wait For Love. I've got so much to say and so little time to talk. 1966 was dit eh, Dave Barry met een compositie van Bobby Goldsboro en If You Wait For Love. Hey, hey, hey, hey, hey, Dat hebben we niet. Wacht even. Oh, oh, oh. Even terug. Waar heb ik mijn spullen? Even terug, hè. Dit is niet wat we afgesproken hebben. Hup, stop. Klaar. Zo. Zo hoort het. die nog eens en toe. Gewoon maar eigenzinnig gaan spelen. Hè? Hebben jullie wel eens gehoord van Harlow Wilcox en die Okies? Ik ook niet. En eh, die had in 1969 een hit en daarmee werden ze een one-hit wonder. En hoe heette dat nummer? Groovy Grubworm. Ja, zo krijg je ook nooit meer hits natuurlijk. je de naam nog even noteren. Harlow Wilcox en die Okies. En dat nummer heette Groovy Grubworm. Nooit meer wat van gehoord en het zal wel <laughs> altijd zo blijven ook. Dit was eh, Matchbox weer voor deze 8 september. Zometeen tussen 4 en 6 Hans met zijn eh, ZFM Muziek Boulevard live. Voor de eerste keer in zoveel weken weer. Joehoe! Live, daverende donderdag is weer heel, helemaal terug. Glansrijk.